spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Na 25 jaar komt er een einde aan de jaarlijkse herdenking van de vliegramp in Faro in Portugal. Op 21 december 1992 stortte een DC-10 van Martin Air neer tijdens de landing op het vliegveld in Faro. Het vliegtuig brak in stukken en explodeerde. Er waren 327 mensen aan boord, vooral Nederlanders. 54 passagiers en twee bemanningsleden kwamen om. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Nabestaanden en slachtoffers kwamen sinds 1993 ieder jaar op 21 december samen om te herdenken in de Sint-Jans-basiliek in Laren. Komende donderdag is de laatste keer. Het aantal overlevenden neemt zienderogen af, zegt het herdenkingscomité. De eerste jaren waren er zo'n 250 mensen aanwezig, inmiddels zijn dat er nog maar 100. Een docent van een school voor mbo in Assen wordt verdacht van verkrachting van een leerlinge van 13 die hij les gaf. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan grooming, dat is kinderlokken via internet. Het zou allemaal deze zomer zijn gebeurd. Tegen de docent van het Terra mbo is aangifte gedaan. De ouders zijn via een brief op de hoogte gesteld. Eerder werd het voorval stilgehouden op verzoek van de ouders van het slachtoffer. Het kamp van president Trump beschuldigt speciaal aanklager Robert Mueller ervan dat hij op onwettige wijze tienduizenden e-mails in handen heeft gekregen. Mueller doet onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. De e-mails zijn verstuurd door het transitieteam van Trump. Dat team van 13 mensen bereidde zijn presidentschap voor. Mueller kreeg de e-mails van een overheidsagentschap. De advocaat van het kamp van Trump zegt dat de mails illegaal zijn verkregen... omdat ze particulier bezit zijn en geen overheidsbezit.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 place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 but I have people close to me who never will desert me, who remind me frequently what I was like as a child. And so it is a part of my courageous plan.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 Oh, what you gonna do? down on it. Get down on it. While you're dancing, get down on get it. Down on it. Get down on it. Kerst op je radio.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 She smell like you. Every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 上。 time I look around. Every time I look around. van Zandvoort, op 106.9 FM see Christmas. Christmas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 fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Barbara Streisand. Streisand. Streisand.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 be afraid to catch these feels. Like, Ride your cup and chase through. You.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 van ZFM.